Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om het kinderpardon te verruimen. Premier Rutte zegt dat hij respectvol kennis neemt van acties... zoals die van programmamaker Tim Hofman... maar dat het beleid niet wordt veranderd. Hofman maakte een programma over een documentaire met vijf kinderen... die hier al lang wonen, maar toch worden uitgezet. Volgens de premier voert Nederland een streng en rechtvaardig asielbeleid... en moet je soms ook streng zijn om geen draagvlak in de samenleving te verliezen. Rutte Rutte noemt het uitzetten van kinderen die hier geboren zijn of al jarenlang wonen wel een gevoelige kwestie, maar hij wil de kinderen geen valse hoop geven. Ryanair lijkt het besluit van de rechtbank in Den Bosch te negeren. De vliegmaatschappij wil zijn basis in Eindhoven sluiten, maar de rechtbank heeft dat verboden. Toch hebben de piloten die vanuit Eindhoven werken nu een brief gekregen... waarin staat dat ze overplaatsing vrijwillig kunnen accepteren of anders vertrekken. De rechtbank had aan het verbod om piloten gedwongen over te plaatsen... een hoge dwangsom per geval verbonden. De spoedeisende hulp van het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad gaat met ingang van maandag s'nachts dicht. De medische staf vindt de situatie niet meer veilig voor de patiënten. Volgens minister Bruins zijn veel artsen en verpleegkundigen van de failliete ziekenhuizen al aan het werk op andere plekken. Hij zegt dat er nu gesprekken worden gevoerd met ziekenhuizen en ambulances uit de omgeving, zodat de hulp daar wel beschikbaar blijft. In de omgeving zijn ziekenhuizen in Heerenveen, Almere, Sneek, Zwolle en Harderwijk. De inspectie moet het besluit om de spoedeisende hulp in Lelystad s'nachts te sluiten nog goedkeuren. Het weer tot slot, alleen in het noorden nog een enkele bui. Vanavond en vannacht is het droog. Temperaturen van rond 3 graden aan de kust tot kans op nachtvorst in het oosten. Morgen is er weer veel zon en dan wordt het opnieuw een graad of 11. Zondag overdag nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk vrijdagmiddag. In de regio Noord-Holland staan de files op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de Ring een half uur vertraging. Op de A7 Zaandam richting Hoorn is maar één rijstrook open... tussen Zaandam en afrit Zaandijk na een ongeluk met een vrachtwagen. Waarschijnlijk is de weg pas om half zes weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Knoop het Velsen een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 West en op de A10 Noord richting Zaanstad. Een half uur vertraging door de problemen op de A7.